1 uur. niks Ampersen met het NOS Journaal. Op Curaçao hebben betogers bij een anti-regeringsdemonstratie het kabinetsgebouw bestormd. Het plein ervoor is schoongeveegd door de ME... nadat betogers onder meer de auto van premier Ruggenaat hadden vernield. Agenten werden bekogeld met stenen en moesten waarschuwingsschoten lossen. Verschillende agenten raakten gewond. Ook zouden winkels zijn geplunderd. De demonstranten willen dat de premier vertrekt en eisen nieuwe verkiezingen. In hun ogen is Ruggenaat verantwoordelijk voor de dramatische economische situatie door de coronacrisis. Ook Kamerlid Martijn van Helvert wil CDA-lijsttrekker worden. Eerder melden minister De Jonge en staatssecretaris Keizer zich voor die post. Van Helvert zegt in het AD dat hij partijgenoten en minister van Financiën Hoekstra... de ideale premierskandidaat vindt. Net als keizer wil Van Helvert in samenwerking met Forum voor Democratie niet op voorhand uitsluiten. De jongen deed dat wel. Begin volgende maand stemmen de CDA-leden over wie de nieuwe lijsttrekker wordt. Zeker twee verpleeghuizen zijn weer dichtgegaan voor bezoek vanwege nieuwe coronabesmettingen onder bewoners. Het gaat onder meer om een verpleeghuis in Maasluis. In een aantal andere verpleeghuizen zijn één of meer afdelingen op slot gegaan nadat nieuwe besmettingen waren vastgesteld. De oprichter van het fitnessbedrijf CrossFit heeft zijn bedrijf verkocht. Enkele weken geleden was hij al opgestapt als directeur... nadat hij onder vuur kwam te liggen vanwege racistische uitspraken... na de dood van George Floyd, die door politiegeweld om het leven kwam. Een voormalig bestuurder van softwarebedrijf Oracle... die ook eigenaar is van een CrossFit sportschool, neemt het bedrijf nu over. Het weer. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt maximaal 30 graden met in het oosten wat stapelwolken.